Daardoor zitten zo'n 25.000 Colombianen zonder drinkwater. Het Colombiaanse leger gaat ervan uit dat de vark ook de mijnen heeft gelegd. De strijd tussen het leger en de vark is de laatste tijd opgelaaid, ondanks de vredesonderhandelingen die sinds 2012 op Cuba worden gevoerd. De extra eurotop van gisteravond over Griekenland heeft zoals verwacht geen akkoord opgeleverd. Wel zouden de Griekse premier Tsipras en zijn Europese collega's nader tot elkaar zijn gekomen. IMF-baas Lagarde zei na afloop dat de komende 48 uur cruciaal zijn en dat er nog bergen werk moeten worden verzet. Voorzitter Tusk van de Europese Raad sprak van positieve ontwikkelingen. Woensdag is er een extra vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone. Voor het einde van de maand moet er een akkoord liggen over nieuwe bezuinigingen en hervormingen in Griekenland, anders gaat het land failliet. In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn opnieuw twee mensen besmet geraakt met ebola. Tot nu toe werd aangenomen dat het dodelijke virus uit de stad was verdwenen. Er waren al weken geen nieuwe gevallen gemeld. De twee nieuwe patiënten komen uit een dichtbevolkte krottenwijk in Freetown. En de angst bestaat dat daar meer mensen met ebola zijn besmet. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. Het is, minimumtemperatuur ligt rond een graad of 10. Overdag minder buien, maar wel veel bewolking. En het wordt vanmiddag maximaal 16 graden.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 Nervously drumming on. van ZFM. to the depths and you wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything you you. We're only here to make you go. Gotta know, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. think, can't sleep, can't breathe.